Gert Kluk met het NOS Journaal. Het is volgens minister Slop nog niet... Landse publieke omroep gaat bezuinigen op informatieve programma's... zoals Andere Tijden en Tegenlicht. Volgens hem is er geen reden voor paniek. Pas in september op Prinsjesdag wordt duidelijk om hoeveel geld het gaat. Slop reageert ermee op acties van de redacties van Andere Tijden en Tegenlicht... die vrezen dat ze door de bezuinigingen moeten inkrimpen. Een van de schippers die gisteren betrokken waren bij de dodelijke aanvaring in Scheveningen is aangehouden. De andere schipper ligt gewond in het ziekenhuis, hij wordt later gehoord. De aanvaring gebeurde tijdens festiviteiten rond de Volvo Ocean Race. Een man van 56 kwam om het leven en drie mensen raakten gewond. De Rabobank in Oudenbos begint in juli met het teruggeven van waardevolle spullen aan ongeveer 100 gedupeerden van de kluisjesroof begin maart. Het gaat om ongeveer 5000 voorwerpen die uit de kluisjes werden gehaald, maar niet zijn meegenomen. De bank verwacht dat het teruggeven een paar maanden gaat duren. De internationale luchthaven van Bali is een half etmaal gesloten geweest vanwege de uitbarsting van de vulkaan Agung. Die stoot een aswolk van 2,5 kilometer hoog uit, maar volgens de Indonesische autoriteiten blijkt nu dat de as niet in de vliegroutes terecht is gekomen. Er wordt dus weer gevlogen. De vicevoorzitter van de Duitse CSU, Michel Bach, heeft voorzichtig positief gereageerd op het in Brussel bereikte resultaat op de EU-top. Daar is afgesproken dat er financiële steun moet komen voor Noord-Afrikaanse landen die de toestroom van migranten beperken. Verder moeten er in Europa opvangcentra komen waar migranten snel uitsluitsel krijgen over hun asielprocedure. De top stond mede onder druk door een ruzie in de Duitse regering. Daarbij is het CSU willens veel strenger asielbeleid dan bondskanselier Merkel. Het weer zonnig, de wind waait uit het noorden en is vooral aan zee soms vrij krachtig. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden en ruim 28 in het zuiden.